Door mijn economiecollega Roland Muller. Het ziet er dus goed uit, maar toch doet de gasunie de oproep... om voortaan ook nog een noodvoorraad gas aan te leggen... om zo te voorkomen dat Nederland minder afhankelijk wordt... van één of een handjevol landen dat gas levert. Omdat er de afgelopen jaren niet meer naar gas onder Groningen wordt geboord... en ook het Russisch gas vanwege sancties wegvalt... wordt gas ingekocht uit andere landen. Dat komt nu onder meer uit Noorwegen, de VS en Qatar. In Milaan is veel te doen om een groot corruptieschandaal. Er zou zijn gesjoemeld met bouwcontracten contracten voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar. In de stad zijn veel bouwprojecten aan de gang, vertelt correspondent Angelo van Schaik. Een stuk of dertig in de hele stad, waar ineens allemaal flatgebouwen moeten verschijnen... en waar de toekenning van die vergunningen wel ineens heel erg snel ging. En nou, klachten van, van inwoners van Milaan, van ja, mijn uitzicht wordt bederfd door die woontorens. En ehm, ja, die hebben geleid tot onderzoeken van het Openbaar Ministerie. En daar kwam dus van alles eh, eh, naar boven. De hoogste ambtenaar in de stad is inmiddels afgetreden... maar de burgemeester van Milaan ontkent dat hij een rol heeft gespeeld. En de laatste week van de Tour de France is begonnen... met vandaag een grotendeels vlakke etappe met vuurwerk op het eind. Dan beklimmen de renners de mythische Mont Ventoux. Rond 4 uur vanmiddag gaat dat zijn. Verslaggever Steven Dalebout vertelt wat we mogen verwachten. Misschien een kopgroep. De sleutel ligt waarschijnlijk weer in de handen bij Pogacar. En, eh, en de wind. Misschien gaat die ook nogal een rol spelen. Want de aanloop is dan nogal redelijk rustig qua wind. Maar het tweede deel van de etappe, daar waait het echt hard. Dus eh, ik zou zeker eerder inschakelen dan bij de slotklim. Er fietst één Nederlander minder in het peloton dan voor vandaag. Mathieu van der Poel is namelijk naar huis met een longontsteking. Het weer trekken buien over het oosten van het land. In de loop van de middag komen er nieuwe buien in het zuidoosten. Mogelijk met een klap onweer. Temperatuur een graad of 22. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Kaagdorp en Knaalpunt Burgerveen... 3 kilometer met een kwartier vertraging.